demonstratie georganiseerd. Ze zeggen dat premier Benkirane beloofde voorwaarden. Koning Mohammed wist vorig jaar felle straatprotesten in zijn land te voorkomen door hervormingen aan te kondigen. Dat oogste internationaal veel lof, maar volgens critici waren de beloften grotendeels voor de bühne bedoeld.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 Bij het geweld door het Syrische leger kwamen zeker 108 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. In een verklaring veroordeelt de raad het bloedbad in de zwaarst mogelijke bewoordingen. In Hula werden tientallen mannen, vrouwen en kinderen doodgeschoten. VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Hula met zware artillerie heeft bestookt. Verder veroordeelt de Veiligheidsraad het mishandelen en standrechtelijk executeren van burgers in Hula. Op het station van Breda is een jongen onder een trein gekomen en overleden. Er was hier sprake van dat de jongen in de drukte van het perron was gevallen, maar de politie gaat er nu vanuit dat hij is gesprongen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat de jongen had gezegd dat hij zichzelf iets wilde aandoen. Over zijn leeftijd en identiteit is niets bekendgemaakt. Tientallen jongeren waren getuigen. Vanwege de dance tour in Breda was het erg druk op het station. De politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. Het station van Breda werd ontruimd en bleef een paar uur dicht, onder meer voor het sporenonderzoek van de politie. In Casablanca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de Marokkaanse regering. Het was de grootste betoging sinds het aantreden van de nieuwe regering in januari. De vakbond